uur. Waterbalgemoed met het nms Journaal. De regeringscoalitie onderhandelt op dit moment over een derde steunpakket... voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De huidige steunronde loopt op 1 oktober af. Volgens Haagse bronnen komt er voor een langere periode een derde steunpakket... waar minder bedrijven voor in aanmerking komen. Volgens het AD wil het kabinet alleen nog de zwaarst getroffen sectoren helpen... zoals de evenementenbranche, de horeca en de culturele sector. Mogelijk wordt het nieuwe steunpakket vrijdag bekendgemaakt. In het tweede kwartaal van dit jaar is de opname van geld uit de pinautomaten vanwege de coronacrisis gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. In april, mei en juni werd ruim 34 miljoen keer contant geld gepind, meldt de Nederlandse bank. In winkels werd juist 30% meer gepind dan in dezelfde periode vorig jaar, 945 miljoen keer. Ook het aantal internetbetalingen nam toe. Berlijn heeft een demonstratie tegen de coronamaatregelen verboden. Die stond voor zaterdag gepland. Volgens het stadsbestuur werd er, werden bij een eerdere demonstratie de afstandsregels niet nageleefd. Voor het protest in Berlijn hadden zich zo'n 20.000 demonstranten aangemeld. De organisatie heeft nog niet op het verbod gereageerd... maar een invloedrijke Duitse YouTuber heeft mensen al opgeroepen om toch te komen... en vreedzaam te protesteren. Vlak voor de eerste en eredivisie weer van start gaan... roepen de KNVB en de profclubs in een advertentie in het AD... stadionbezoekers op zich aan de coronaregels te houden. Zoals niet zingen en juichen. Ze waarschuwen dat er anders mogelijk nog minder toeschouwers... bij de wedstrijden mogen zijn dan nu al het geval is. De eerste divisie begint dit weekend. De eredivisie op 12 september. Het weer nog altijd veel wind, aan de kust soms stormachtig. Die neemt vanmiddag langzaam wel iets af.